Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw tegen journalisten gezegd... dat hij Gaza niet blijvend wil innemen. Volgens hem is de inname van de nog niet door Israël gecontroleerde delen... nodig om Hamas definitief te verslaan... en de gijzelaars te bevrijden die Hamas nog in handen heeft. Na ontwapening van Hamas zou een Arabische troepenmacht voor veiligheid in Gaza moeten zorgen. Al dus Netanyahu. Netanyahu zei ook dat hij weer journalisten gaat toelaten in Gaza... maar alleen als dat veilig genoeg is. Hij beschuldigde de pers ervan dat ze nepnieuws verspreiden over de hongersnood in Gaza. Twee politieauto's hebben vannacht flinke schade opgelopen na een achtervolging. Dat gebeurde na een inbraak in Utrecht. De ene politiewagen crashte in Groenekan, de andere in Nieuw-Loosdrecht. Niemand raakte gewond. Of er iemand voor de inbraak is aangehouden is niet duidelijk. In Middelburg is een man van 19 aangehouden... die kort daarvoor in die plaats iemand had bedreigd met een pistool... en zijn fatbike had gestolen. Het slachtoffer, een jongen van 16, kon de fiets op afstand volgen... en zag dat de fiets ergens anders in Middelburg stond. Daar vond de politie inderdaad de fatbike en hij hield de verdachte aan. Onderzocht wordt of hij meer misdaden heeft gepleegd. Ajax heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen met 2-0. Tegenstander was Telstar, dat voor het eerst sinds 47 jaar weer in de eredivisie speelde. Beide doelpunten werden gemaakt door Wout Weghorst. In Alkmaar won AZ ondertussen met 4-1 van FC Groningen. Eerder vandaag won PEC Wolle de eerste wedstrijd van het seizoen met 1-0 van FC Twente. Het enige doelpunt van die wedstrijd viel al in de achtste minuut. Doelpuntenmaker was Thijs Oosting, de zoon van Twente-trainer Jozef Oosting. Het weer. In het binnenland wat stapelwolken, verder veel zon en het is 20 tot 27 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer.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 106.9 FM. face. Bop, bop, bop, poker face. Bop, bop, poker face. poker face, bub, bub, bub, girl. poker face, up up poker face. Up up up poker face, up up poker face. Up up up poker face, up up poker face.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 Yeah, yeah, yeah. It's B2K, y'all. Fast, sir. Welcome, ladies uh -huh. and gentlemen. Uh-huh. Yes, to the You Got Served sound Yeah. We're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. You know that. Come on, I'm be out. Like war, you know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bub, the way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce, shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight? Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans. Get a star, ah, you are you up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Goddamn, you got me repeating lines. Mommy, shake it like you can me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh-huh. Ooh, She shake it like you can for me. You know I like it when you do that uh. little dance for me. Mommy, I'm just get you in my room. Uh. I wanna see you by bingo, by boom and my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest grooves. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, trying to make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. I don't back down when I'm pressing your hip and lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to popping like this man can. Uh-huh. Had them girls get it to popping on a handstand. Ghetto. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh ah, bada boom. me. Uh-huh. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance with me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. B2K, Fat, Mama, yeah, T. Scott. Oh yeah, Chris Stokes, I see you, boy. let's do this again. Sometimes I know you get impatient, but you don't put on a show to get ovations. Take it to court and go do litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if you bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you.